uur. Renske van der Zallen met het NOS Journaal. Medewerkers van een Apple Store in de Amerikaanse staat Maryland... hebben gestemd voor de oprichting van een vakbond. Het is voor het eerst in de VS dat werknemers van de techgigant zich verenigen. Apple zelf weigert te reageren op de stemming. Het bedrijf heeft dit soort initiatieven altijd ontmoedigd. Eerder probeerden werknemers van Apple in Atlanta ook al een vakbond op te richten. Zij trokken zich op het laatste moment terug omdat ze zouden zijn geïnteresseerd. De oorlog in Oekraïne kan jaren duren, dat zegt NAVO-baas Stoltenberg tegen Duitse media. Volgens hem kan de Donbass-regio eerder door de Oekraïners worden terugveroverd... als het Oekraïense leger moderne wapens krijgt. Later deze maand zal de NAVO waarschijnlijk instemmen met een steunpakket voor Oekraïne... waarbij oude wapens worden ingeruild voor nieuwe exemplaren. De Brusse prijs voor het beste Nederlandstalige journalistieke boek gaat dit jaar naar Rolien Redmond. Ze krijgt de titel voor haar boek De Doorsons. Daarin beschrijft Redmond de historie van haar Surinaamse familie tijdens de slavernij. Volgens de jury geeft het boek inzicht en gaat het over een van de meest besproken thema's van deze tijd. Pinkpop-oprichter Jan Smeets heeft afscheid genomen als directeur van het festival. 70.000 bezoekers riepen als eerbetoon Jantje bedankt... toen Smeets gisteravond samen met zijn vrouw in Landgraaf op het podium stond. De festivaldirecteur kondigde twee jaar geleden zijn vertrek al aan... maar door corona werd zijn afscheid uitgesteld. En Max Verstappen start bij de Grand Prix van Canada vanaf pole position. Hij zette eh, tijdens de kwalificatie in Montreal de snelste tijd neer. Een van Verstappens grootste concurrenten, Charles Leclerc, start als laatste. Leclerc kreeg strafpunten omdat hij meerdere keren nieuwe motoronderdelen nodig had. Het weer de dag begint bewolkt, soms een enkele bui en een stuk frisser. Het wordt 16 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. Op de A4 Amsterdam-Den Haag staat tussen Hoofddorp en Roelofarensveen 6 kilometer file. De vertraging is daar ruim 20 minuten. Er zijn twee rijstroken dicht.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 je laatst ging volgen op de gram Ja die, laat zien hoe lief Oh die shit ouwe, dat is de meeste niet Maar goed, ik zie je binnenvlieg Is goed, dan laat ik vast binnen weer Kijk ons nou, we zijn er te af We lijken wel weer 18 jaar Nu snap ik waarom zij is afgeknapt Kijk ons nou, we zijn er dichtbij af het mooiste meisje van de klas is bij een ander Maar tussen ons is er niets veranderd hey.